Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. tot de Nederlandse bank, te laat was met het ingrijpen bij Fortis. Voor de parlementaire enquêtecommissie noemde hij de opstelling van bankpresident Ellink onbegrijpelijk. De Rabobank zag dat veel Fortis-spaarders hun geld naar de Rabobank brachten. Dat was voor Brugink het teken dat het publiek Fortis niet langer vertrouwde en dat er een bankrun bezig was. Maar de Nederlandse bank wilde er volgens Brugink niets aan doen. Minister De Jager zegt dat de kosten van terugkeer naar de gulden enorm zijn. Hij ziet niets in het plan van de PVV om een internationaal bureau te laten onderzoeken wat het kost als Nederland uit de euro stapt. De Jager benadrukt dat de euro Nederland veel heeft opgeleverd. De Tweede Kamer reageert laconiek op het PVV-plan. In Winschoot heeft de politie 18 verdachten aangehouden voor tientallen brandstichtingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de branden in onder meer een school, een voormalig museum en een gemaal... De schade wordt geschat op miljoenen euro's. Een deel van de verdachten heeft bekend, ze zouden zich hebben verveeld en daarom brandjes hebben gesticht. De marechaussee heeft drie mannen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. De mannen zijn van Iraanse afkomst en wonen sinds een paar jaar in Nederland. De drie smokkelden mensen vanuit Iran naar Nederland en gaven ze hier valse reisdocumenten. Daarna gingen ze via Duitsland en Oostenrijk naar Groot-Brittannië. In huizen in Amsterdam en Purmerend werd onder meer geld gevonden en printers om de valse documenten te maken. Andy Tielman is overleden, de grondlegger van de Indo-rock in Nederland. Eind jaren 50 waren de Tielman Brothers een van de eerste die succes hadden met rock roll muziek. Middelpunt van de groep was Andy Tielman, die een van de eerste gitaarhelden werd. Andy Tielman had kanker, hij was 75. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later steeds meer zon. Het is 7 tot 12 graden, vanavond opklaringen en koud. Dit was... Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen knopen Lunetten en Venendaal. A27 Gorkum-Almere tussen de knooppunten Everingen en Almere.